Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bomaanslag van vorige week in heeft een 17e leven geëist. Een vrouw van 25 uit Zwitserland is aan haar verwondingen overleden. Ze was na de aanslag vanuit Marrakesh overgebracht naar Zurich, waar ze de afgelopen dag bezweek. Haar overlijden viel bijna samen met de begrafenis van haar vriend, die direct door de bomexplosie werd gedood. De Marokkaanse autoriteiten zeggen dat de hoofdverdachte van de aanslag op het café in Marrakesh verkleed was als hippie. Hij droeg een pruik en had een gitaar en twee bommen bij zich. Nadat hij het café had verlaten bracht hij de bommen met zijn mobiele telefoon tot ontploffing. De hoofdverdachte werd donderdag samen met twee andere verdachten gearresteerd. President Obama heeft de commando's die het huis van Bin Laden binnenvielen en hem ombrachten persoonlijk bedankt. Hij gaf hun een hoge militaire onderscheiding. Obama deed dat tijdens een besloten bijeenkomst op een basis in de Amerikaanse staat Kentucky. Ook vicepresident Biden was daarbij. De saapfabriek in Zweden gaat toch niet begin komende week weer draaien zoals werd verwacht. Het wordt later omdat er nog steeds wordt overlegd met toeleveranciers. De productie bij Saab ligt sinds begin vorige maand stil. Leveranciers weigerden te leveren wegens schulden van Saab. De autobouwer lijkt sinds deze week uit de problemen door een lening van een Finse investeringsfonds en samenwerking met een Chinees bedrijf. RKC speelt volgend seizoen in de eredivisie. De club uit Waalwijk werd afgelopen avond kampioen in de eerste divisie na de 2-1 winst op Fortuna Sittard. RKC wordt zondagavond gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. RBC Roosendaal speelt ook volgend seizoen in de eerste divisie. De club stond de afgelopen plaats nadat de KNVB vanwege financiële problemen afgelopen week drie punten in mindering had gebracht. Maar doordat RBC won en Almere verloor is Almere gedegradeerd naar de topklasse. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 11.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 We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to go and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall. All we ever wanted more, a lot more than we had before.